Dat er geen afspraken zijn over de inhoud, dat er geen afspraken zijn over de vorm, dat er geen afspraken zijn over hoe je naar een examen eh, gaat werken. Eh, ook geen kwaliteitseisen voor een rijschool. Dus eh, we hebben gelukkig heel veel goedwillende mensen die het heel erg goed doen, maar die hebben ook heel veel last van, van rijscholen die het gewoon niet goed doen. De commissie vindt dat er een paar vaste theorie- en praktijktoetsen in een rijopleiding moeten zitten. En dat er meer aandacht moet komen voor het veilig besturen van een auto... in plaats van alleen maar te focussen op het halen van het roze pasje zelf. De fabrikant van het Janssen-vaccin zegt dat de flesjes die al geleverd zijn... niet gebruikt moeten worden. In Amerika hebben zes mensen na hun prik ernstige tromboseklachten gekregen. De fabrikant wil eerst uitzoeken of die inderdaad door hun vaccin zijn veroorzaakt. In ons land zijn de eerste Janssen-ampullen begin deze week geleverd. In de Limburg Limburgse gemeente Bezel is een terreurverdachte opgepakt. De jongen van 18 zat in een Telegram-groep waarin instructies gedeeld werden voor het maken van bommen en bomgordels. In Frankrijk werd al iemand gearresteerd uit die appgroep die een zelfmoordaanslag op een kerk zou willen plegen. In Zaandam is een complete expositie van een museum gestolen. 35 portretten zijn het, grote foto's van mensen. De fotograaf had ze net in een aanhanger gezet, maar de hele aanhanger is weg. Juist deze week was ik bezig om eh, de expositie voor te bereiden, want we gaan naar Duitsland. En ik kijk vanmiddag even en hij is weg. De foto's opnieuw uitprinten kan nog wel, maar dat kost een hoop geld. De fotograaf heeft dan ook een boodschap voor de dieven. Ze zijn in ieder geval van harte welkom. En ehm, als ze sorry zeggen, wil ik ze zelfs nog op de foto zetten en een plek geven in het museum. Dat wens ik deze mensen toe. Eh, want dat is een daad van moed om zoiets eh, te bekennen en het terug te geven. Dus bij deze, als ze luisteren, feel free to do it. Het weer. Een paar buien vanmiddag. Misschien met hagel. Het is een graad of 8. Morgenochtend ook nog wat buien. Maar daarna is het even een paar dagen klaar met regenen. Het wordt ook iets warmer morgen. Het wordt zo'n 10 graden. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Er staat file op de A7 Zaanstad Horen bij Weidewormer. Je hebt daar vijf minuten op onthoud. En verder is de Wijkertunnel in de A9 even dicht bij Beverwijk. Want daar staat een te hoge vrachtwagen voor. Maar dat gaat niet al te lang duren.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 Het is uit voorzorg vanwege mogelijke bijwerking. Een klein aantal mensen kreeg na vaccinatie bloedstolsels in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes. Farmaceut BioNTech Pfizer wil eind juni 50 miljoen vaccindoses eerder aan de EU leveren dan gepland. En Nederland krijgt dan ook een deel eerder, een kleine 2 miljoen doses. En bij het RVM zijn de afgelopen dag ruim 5500 nieuwe coronabesmettingen gemeld. 1265 minder dan gisteren. En dat is opvallend, want doorgaans is het aantal nieuwe besmettingen op woensdag en donderdag juist hoger. Het weer, morgen vroeg nog wat buien, in de middag droog en een graad of 10.